In het zuiden valt het mee, maar in de rest van het land is het nog altijd glad. De meeste problemen zijn in Noord-Holland, Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht. Op de afsluitdijk waren negen ongelukken. Verder raakten automobilisten gewond toen hun wagen in het water terecht kwam of van de weg raakte. De AWB waarschuwt dat de gladheid nog enige tijd aanhoudt. De SP en de Partij voor de Vrijheid willen dat minister Klink snel een einde maakt aan het postcodebeleid van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Dat weigert patiënten met zeldzame immuunziekten te behandelen als ze niet in de buurt van het ziekenhuis wonen. Het is een bezuinigingsmaatregel, want de behandeling van deze patiënt is duur. De PVV noemt het onacceptabel en spreekt van een droevig dieptepunt van de marktwerking in de zorg. De SP noemt het onaanvaardbaar omdat juist academische ziekenhuizen zorg moeten bieden bij zeldzame ziekten. De partij wil van minister Klink weten of universitaire ziekenhuizen wel genoeg geld krijgen om dure patiënten te behandelen. Het, adopteren van kinderen uit Haiti wordt tijdelijk verboden. Dat heeft de Haitiaanse minister van Informatie gezegd tegen het Duitse persbureau DPA. Voorlopig mogen alleen de adopties worden afgerond die al goedgekeurd waren. Nieuwe adoptieverzoeken worden niet in behandeling genomen. Volgens UNICEF verdwenen er na de aardbeving in Haiti kinderen uit ziekenhuizen. De VN-organisatie voor kinderrechten vreest dat de kinderen illegaal het land uit worden gesmokkeld. Volgens UNICEF telde Haiti voor de aardbeving zo'n 380.000 weeskinderen. Hoeveel kinderen hun ouders hebben verloren door de aardbeving in Haiti is niet bekend. Het weer bewolkt en in het noorden en oosten valt sneeuw. Temperatuur ligt daar rond het vriespunt.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 When she was 22, future looked bright. my plans. It don't make any difference to me. Oh, baby, where is the love we used to know? How did we lose it? Where did it go? We had a love to last all time.